van der Linde met het NOS-journaal. Jumbo roept meer dan 100 soorten voorverpakte vleeswaren terug. De productielocatie van een van de leveranciers is mogelijk besmet met een listeria-bacterie. Op de lijst met terug te roepen producten staan onder andere kipfilet, bacon en boterhamworst. De lijst is via de website van Jumbo te raadplegen. De supermarkt vraagt de klanten om vleeswaren op die lijst niet te eten en terug te brengen naar de winkels. Vlees dat nu in de schappen ligt bij Jumbo is wel veilig. Egypte heeft een Nederlander vrijgelaten die daar vast zat omdat hij met een drone had gefilmd. Hij werd eind september gearresteerd toen hij in het centrum van Cairo het Tahrirplein aan het filmen was. Zelf zegt hij dat hij de buitenkant van zijn hotel wilde vastleggen, maar de politie denkt dat hij opnames maakte van protesten tegen de regering. Waarom de 43-jarige Amsterdammer nu is vrijgelaten is niet bekend. Hij moet het land zo snel mogelijk verlaten. Inwoners van Beverwijk hebben een protestmars door de stad gelopen. Ze hebben genoeg van het geweld van een jeugdbende uit de pilotenbuurt. Die veroorzaakt al meer dan een jaar overlast, inmiddels ook in buurgemeente Heemskerk. Maatregelen en aanhoudingen hebben niet geholpen. De burgemeester wil nu vanuit Den Haag meer middelen om het geweld aan te pakken. Aan het einde van de tocht waren er opstootjes toen een paar leden van de bende ook naar de protestmars waren gekomen. In de Europa League heeft Feyenoord zijn tweede wedstrijd thuis gewonnen van Porto. Het werd 2-0 door doelpunten van Toornstra en Karsdorp. De eerste wedstrijd tegen Rangers in Schotland hadden de Rotterdammers verloren. AZ pakte in Den Haag zijn tweede punt. Tegen Manchester United werd het 0-0. En PSV boekte een ruime zege. Uit in Noorwegen bij Rosenborg werd het 1-4 met doelpunten van Rosario, twee keer Malen en een eigen doelpunt van Rosenborg. Het weer dan nog. Het is vrijwel droog en het koelt af tot 8 graden vannacht. In de loop van de nacht gaat het weer regenen. Morgen ook. Het wordt 10 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, wat graag! Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven, gemeenten, restaurants, tienduizenden mensen doen die nacht mee aan allerlei activiteiten om eindelijk weer eens van het nachtelijk duister te genieten.